Ewald de Jong met het NOS-journaal. Kinderen in pleeg- of tehuizen zijn drie tot vier keer vaker slachtoffer van seksueel misbruik dan kinderen die thuis wonen. Bij jongeren met een verstandelijke beperking is dat tien keer zoveel. Dat meldt de Volkskrant op basis van een uitgelekt rapport van wetenschappers van de Universiteit Leiden. Ze schrijven volgens de krant dat misbruik in de jeugdzorg tussen 2008 en 2010 schokkend vaak voorkwam. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Airlines koopt voor 150 miljoen dollar een olieraffinaderij. Delta is de grootste luchtvaartmaatschappij ter wereld en verwacht een jaarlijkse besparing van 300 miljoen dollar op de kosten van kerosine. De raffinaderij in Pennsylvania is sinds september buiten gebruik en zou gesloten worden als hij niet kon worden verkocht. De fabriek verwerkt 185.000 vaten per dag. In de hoofdstad van Mali, Bamako, zijn op verschillende plekken gevechten geweest. Er waren schotenwisselingen tussen militairen die in maart een staatsgreep pleegden en elite-eenheden die trouw zijn gebleven aan de verdreven president Touré. Volgens het leger is de aanval afgeslagen en was de situatie snel weer onder controle. De aanvallers zouden Touré weer aan de macht hebben willen brengen. In Colombia is een helikopter van de luchtmacht neergestort. Alle 13 inzittenden zouden zijn omgekomen. De helikopter stortte neer en vloog in brand in de buurt van de stad Sabana Grande in het noorden van Colombia. Aan boord van het toestel waren politieagenten en militairen. De luchtmacht van Colombia doet onderzoek naar de oorzaak van de crash. VN-chef Ban Ki-moon wil dat de internationale gemeenschap meer geld beschikbaar stelt voor de bestrijding van HIV en AIDS. De VN-chef waarschuwt dat de doelstelling van de VN om in 2015 de stijging van het aantal besmettingen een halt toe te roepen niet wordt gehaald. In 2015 is 22 tot 24 miljard dollar nodig, zegt Ban. In december 2010 waren er wereldwijd 34 miljoen mensen met HIV. Het weer, wolkenvelden en mogelijk een regen- of onweersbui, maar soms ook wat zon. Het wordt 15 graden aan zee tot 20 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Tamara Bruggemans van de ANWB. Files staan er op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen de afrit Bunschoten en Eembrugge 4 kilometer. De A8 Zaandam richting Amsterdam tussen Zaandam en Oostzaan 2. De A13 Rotterdam richting Den Haag tussen de afrit Berkel en Roderijs en Ipenburg 6 kilometer door een ongeluk.